NOS Nieuws van 5 uur. Freddy van Tijn, denking van spionage die mogelijk niet alleen een Iraans paspoort heeft, maar ook een Brits. De man was lid van het Iraanse onderhandelingsteam dat vorige maand het akkoord sloot over het nucleaire programma van Iran. De man is inmiddels op vrije voeten, maar blijft verdachte. Een woordvoerder sprak van een spion die het team had geïnfiltreerd. Groot-Brittannië heeft een kleine twee weken geleden gezegd dat het de arrestatie onderzoekt van een Brit met een dubbele nationaliteit. Of dat dezelfde man is, is niet duidelijk. Italië wil dat de EU een uitzondering op de begrotingsregels maakt voor het land. De Italiaanse regering wil kunnen investeren in aardbevingsbestendige gebouwen. EU-lidstaten mogen nu al afwijken van de begrotingsregels in het geval van wederopbouw na natuurrampen. Maar de Italianen willen extra geld om ook gebouwen die nog overeind staan aan te kunnen pakken. Alle Italiaanse musea en archeologische bezienswaardigheden doneren de opbrengst van vandaag aan het aardbevingsgebied. Het geld wordt besteed aan de restauratie van de verwoeste panden en kerken, die waren vaak honderden jaren oud. De ramp richtte woensdag een enorme verwoesting aan in het gebied rond Amatrice. Zeker 290 mensen kwamen om. Ajax heeft uit met 3-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. Voor de wedstrijd hield de politie controles op de invalsregen van Deventer. Ajax-supporters mochten alleen met een bus en een kaartje, de combiregeling naar de wedstrijd. ADO Den Haag speelde gelijk tegen Heracles 1-1 en PSV speelde eerder met 0-0 gelijk tegen FC Groningen, dat een groot deel van de wedstrijd met 10 man speelde. De wedstrijd AZ-NEC is net begonnen. Het weer, in het oosten is het nog 25 tot 30 graden. Vanuit het westen stroomt koedere lucht het land binnen. Vannacht valt een enkele bui en ook morgenochtend is plaatselijk een bui mogelijk. Maar later op de dag schijnt steeds vaker de zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A27 Almere-Utrecht...